4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De overheid hoeft een rapport over seksueel misbruik binnen de Jehovah's getuigen niet van internet te halen. Ook hoeft er geen rectificatie te worden geplaatst heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald in hoger beroep. Het rapport staat al maanden online. Niet alleen op sites van de overheid, maar ook op andere websites. Daarom is er voor de Jehovah's getuigen geen zogenoemd spoedeisend belang bij hun eis om het te verwijderen, vindt het Hof. In het rapport staat onder meer dat Jehovah's die binnen hun gemeenschap zijn misbruikt, meestal geen aangifte doen. De afgelopen week is het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus bijna verdubbeld. Van ruim 1300 naar bijna 2600. Terwijl er minder mensen zijn getest, meldt het RIVM. Vorige week was 1,1 van de geteste mensen positief. Nu is dat 2,3 Afgelopen week zijn zes geregistreerde coronapatiënten overleden tegen negen de week ervoor. 44 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Ook bijna een verdubbeling in een week. Pluimveehouders houden zich nog altijd niet goed genoeg aan de regels. Bij vier op de tien vleeskuikenbedrijven zijn vorig jaar overtredingen vastgesteld, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op basis van een steekproef. Het zijn regels over bijvoorbeeld de hoeveelheid licht in stallen, de kwaliteit van het strooisel of het aantal kuikens dat wordt gehouden. Ook hadden sommige bedrijven de administratie niet op orde. Ruim een kwart van alle vleeskuikenbedrijven in Nederland kreeg een boete of een waarschuwing van de NVWA. Inbrekers hebben vannacht een ravage aangericht in het Oorlogsmuseum in Beek in Limburg. Alle vitrines zijn kapotgeslagen. In het Oorlogsmuseum worden scènes uit de Tweede Wereldoorlog nagebootst met behulp van zo'n 150 poppen. Negen daarvan zijn ook meegenomen. Het weer vrij zonnig, vooral in het oosten stapelwolken. Meest droog, in het noordoosten misschien nog een buitje. Vanmiddag 19 tot 23 graden. Morgen veel zon en 23 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag... rijdt het langzaam tussen afrit Watergaasmeer en Amsterdam Slotermeer.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 En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit connect Before they even look at you They move on to the next And I know Then they say Don't you worry I'm the one Then the very next day They say they're done And I don't wanna listen to the bitch you spun No, I don't want to listen to the bitch you spun Walk into a party Feeling out of place Everyone's too cool Everyone's too fake I try to start a conversation But I can't seem to relate Yo, I'm about to get an Uber Cause you're so f***ing cool You're just way too f***ing cool And I don't really care if you're king And I don't really care for gold thing You will be pointing at some girls and saying yeah we had a fling huh. You're not fooling me you're just a puppet on the string Just a puppet on the string oh And they say don't you worry I'm the one Then the very next day His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two.